uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Er moet veel gebeuren om de mobiliteit in Nederland te optimaliseren. Dat stellen het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau in een nieuw onderzoek. Om drukte in de spits aan te pakken zou een spitsheffing een oplossing kunnen zijn, schrijven de planbureaus. Dan wordt er een bedrag per kilometer in rekening gebracht over wegen waar veel files staan. En ook moet er meer aandacht gaan naar bereikbaarheid, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit. Een derde van de middelgrote bedrijven in Nederland... heeft de afgelopen tijd de belastingbetalingen een paar maanden uitgesteld. Dat meldt het CBS. Ondernemingen hoefden vanwege de coronacrisis tijdelijk geen belasting te betalen. Vooral grotere bedrijven met meer dan 10 werknemers maakten gebruik van de regeling. In totaal telden het CBS 130.000 bedrijven... die tot half juni om uitstel van de belastingbetalingen hebben gevraagd. De gemeenteraad van Alkmaar heeft unaniem ingestemd om 10 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de bouw van het nieuwe dak in het AZ-stadion. AZ, dat om financiële hulp had gevraagd, ontvangt het geld in de vorm van een lening waar de gemeente garant voor staat. De overkapping van het AZ-stadion stortte vorig jaar augustus deels in tijdens een zware storm. Oppositieleider Ronnie Brunswijk is gekozen tot de nieuwe voorzitter van het Surinaamse parlement. Het was een van de eerste besluiten van de Nationale Assemblée. De 59-jarige Brunswijk is leider van oppositiepartij ABOP... die tweede werd bij de verkiezingen eind mei. Behalve politicus is Brunswijk ook zakenman. In Nederland is hij veroordeeld voor drugshandel. Wanneer het parlement de nieuwe president kiest is nog onbekend... VHP-leider Santokki wordt waarschijnlijk de opvolger van Bouterse. Het weer.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 Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. Jouw keuze. ZFM. Na, na, na, gotta make het NOS nieuws van...